Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ruim twee maanden na de Franse verkiezingen is de nieuwe regering rond. Frankrijk krijgt een centrumrechtse regering, ondanks de winst van linkse partijen. President Macron benoemde oud-eurocommissaris Barnier twee weken geleden tot premier. Opvallend is de benoeming van de uitgesproken rechtse senator Retailleau tot minister van Binnenlandse Zaken... die ook over veiligheid en migratie gaat. Naar verluid wil Barnier daarmee de radicaal-rechtse partij Rassemblement National tevreden stellen. Die zit niet in de regering, maar zou Barnier wel nodig kunnen hebben. In Den Bosch is gisteravond een explosief afgegaan bij een makelaarskantoor. Er zijn geen gewonden, wel is er schade aan het pand. Volgens de politie is er mogelijk vuurwerk gebruikt. Het noorden van Israël is gisteravond laat en aan het begin van de nacht aangevallen met raketten. Volgens het Israëlische leger zijn er ongeveer tien raketten het Israëlische luchtruim ingeschoten... en zijn ze vrijwel allemaal in de lucht uitgeschakeld. Hezbollah zegt dat het met tientallen raketten een Israëlisch militair vliegveld heeft aangevallen. Israël zei gisteren dat het op grote schaal aanvallen heeft uitgevoerd op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon. De man die vastzit voor de dodelijke steekpartij donderdag bij de Erasmusbrug in Rotterdam... is eerder veroordeeld voor een aanval op zijn moeder. Dat belt het AD. Volgens de krant stak Ayoub M. in 2022 zijn moeder in haar handen en hals... en was hij een paar dagen, had hij een paar dagen eerder een boa aangevallen. Hij kreeg toen TBS met voorwaarden en werd dus niet gedwongen opgenomen. Bij de steekpartij donderdagavond kwam één persoon om het leven, een ander raakte zwaar gewond.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 Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. Oh they counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. <laughs> She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked see me in a suit with a red tie tied up Ethan Gris, nice to meet you But time is money Only difference is I own it Now let's stop time and enjoy this moment One day, to you.